Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er is geen verschil Europa over de hulp aan Griekenland, schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week ontstond verwarring toen premier Rutte een lager bedrag noemde dan zijn Europese collega's. Uit de brief van de jager blijkt dat de ongeveer 109 miljard euro die Rutte noemde gaat over de hulp die Griekenland krijgt tot 2014. Andere landen spraken over de 215 miljard euro aan Europese steun die Griekenland krijgt tot en met 2020. Ruim de helft van de financiële steun aan de Grieken wordt door de belastingbetaler voorgeschoten, de rest door de banken. Volgens het kabinet is de verwarring ontstaan doordat de bijdragen van overheden en banken door elkaar lopen en omdat er sprake is van twee periodes. De internationale gemeenschap moet snel en massaal in actie komen om een eind te maken aan de hongersnood in de Hoorn van Afrika, zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, die gisteren crisisoverleg had. Volgens de VN is er komende twaalf maanden een bedrag van 1,1 miljard euro nodig om de hongersnood te beëindigen. Door de droogte hebben meer dan 10 miljoen inwoners van Somalië, Kenia en Ethiopië een enorm tekort aan voedsel. In Oslo hebben zeker 100.000 mensen met rozen en fakkels de slachtoffers herdacht van de aanslagen van vrijdag. De verdachte, Anders Breivik, stond gisteren voor het eerst voor de rechter. Hij zei daar dat hij het Westen wil behoeden voor een machtsovername door moslims. Het dodental van de aanslagen werd teruggebracht van 93 tot 76. Door de chaotische toestand op het eiland Utøya zou de doden dubbel zijn geteld. Het weer, veel bewolking vannacht en plaatselijk regen.